Drie uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het aantal geregistreerde sterfgevallen in Nederland door het coronavirus... is de afgelopen dag met 93 toegenomen naar 864. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Het zijn er minder dan er gisteren bij kwamen. Toen waren er 132 nieuwe meldingen van mensen die zijn overleden aan het virus. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 507. Bijna 4000 mensen liggen nu in het ziekenhuis of hebben erin gelegen. Dat zijn niet allemaal mensen die op de intensive care zijn opgenomen. Volgens het RIVM zet de daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in Brabant door. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnames. De Vereniging voor Intensive Care zegt er alles aan te doen om het einde van deze week 2400 IC-bedden beschikbaar te hebben. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als nu. Daarvoor moet nog wel genoeg personeel en apparatuur worden gevonden. De opschaling is nodig omdat het aantal coronapatiënten op de IC's sneller stijgt dan eerder verwacht. De uitgestelde Olympische Spelen in Tokio worden volgend jaar gehouden van 23 juli tot en met 8 augustus. Het Internationaal Olympisch Comité bevestigt eerdere berichten dat de Spelen precies een jaar later worden gehouden dan oorspronkelijk gepland. Bij het RTL4-programma De Villa zijn geen strafbare feiten gepleegd, zeggen de zender en de producent van de datingshow. De villa werd gestopt vanwege beelden waarop een man zich opdringt aan een vrouw. Een strafrechtadvocaat bekeek de ruwe beelden en sprak met deelnemers. Hij concludeert dat er niets strafbaars is gebeurd. Het weer, buien met kans op hagel of natte sneeuw. Tussendoor wat zon, het is 8 graden. Morgen veel zon en 8 tot 10 graden. In de tweede helft van de week kan een enkele bui vallen... maar verder verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.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 This time. Let your heart open up. Cheers to love, broken wild, leaving you lost and scarred. 痛。 when I'm coming home. my brain And baby, you know it's obvious I'm a sucker for you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 van Zandvoort. see the light. het. Kom op, kom op, kom op, beleven, beleven. Dit is het ritme van Zandvoort. Sunshine, blue skies, please go away. Girl has found another, gone away. With the with my future.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 miss your footprints next to mine. Sure as the waves and the sands are washing, your rhythm keeps my heart in time. You, you found me, made me into something new. Led me through the deepest water. I promise loud to carry on for you.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

cross my heart, I won't do it again. I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line. Not do I do, but once in a while I trip up and across the line.